Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het uitgebrande vrachtschip Fremantle Highway wordt morgen naar de Eemshaven gesleept. Dat is besloten na overleg met de betrokken partijen. Volgens Rijkswaterstaat is de Eemshaven in Groningen de meest geschikte haven. Onder meer vanwege de faciliteiten die het heeft voor de berging van het vrachtschip en de korte afstand. Het autotransportschip vloog een week geleden bij Ameland in brand... Inmiddels ligt het boven Schiermonnikoog en lijkt het vuur uit. Dinsdag liet baggeraar Boscalis al weten dat de Fremantle Highway... veilig naar de Eemshaven kan worden gesleept. In Zweden zijn twee mensen gewond geraakt bij een vechtpartij. Een van hen is een fan van voetbalclub FC Twente uit Enschede, meldt RTV Oost. Twente speelt aankomende dag in Zweden tegen Hammerby. Bij de wedstrijd van vorige week in Enschede liep het ook al uit de hand. Vooral na de wedstrijd ging het mis en ontstonden er rellen. FC Twente besloot daarom geen supporters mee te nemen naar de wedstrijd van aankomende dag. Maar een aantal fans is toch op eigen houtje naar Zweden gegaan. In totaal zijn afgelopen dag 19 Nederlanders geëvacueerd uit Niger. Volgens demissionair minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken... zijn ze met verschillende vluchten vertrokken... die georganiseerd werden door andere landen. De ambassade heeft nog contact met enkele Nederlanders... die niet op tijd bij het vliegveld konden komen. De Nederlandse handboogvrouwen hebben zich mogelijk toch niet geplaatst voor de Olympische Spelen in 2024. Na het bereiken van de halve finale op het WK in Berlijn... kregen ze te horen dat ze gekwalificeerd waren voor de Spelen in Parijs. Maar er is waarschijnlijk een fout gemaakt in de selectieprocedure. Een plek in de halve finale lijkt toch niet genoeg. Om zeker te zijn van een ticket voor de Spelen... moeten de Nederlandse handboogvrouwen minimaal derde worden op het WK in Berlijn. Het weer, vannacht vanuit het westen buien, mogelijk ook met onweer en hagel. Het koelt af naar een graad of 15.